Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Mexico zijn zeker 18 doden gevallen toen een bus een ravijn inreed. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Alle inzittenden waren Mexicaanse toeristen. De bus was van de stad Guadalajara op weg naar de kust in de westelijke deelstaat Nayarit. Door nog onbekende oorzaak verloor de chauffeur de macht over het stuur... waardoor de bus naast de weg terecht kwam en 15 meter naar beneden stortte. De Turkse geheime dienst heeft de leider van terrororganisatie Islamitische Staat gedood in Syrië, zegt de Turkse president Erdogan. IS heeft nog niet gereageerd. Erdogan zei in een tv-interview dat IS-leider Quraishi zaterdag is geneutraliseerd. Hij was leider van IS sinds november. Volgens persbureau AFP was de operatie van de Turken in het noorden van Syrië. Daar zou een verlaten boerderij zijn bestormd. Die werd gebruikt als islamitische school. Op de A59 bij Den Bosch is afgelopen avond een auto in het water beland. De inzittende hoefde niet naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde in de bocht bij knooppunt Empel... waar in oktober de tienjarige Hebe en haar begeleider Sanne verongelukte. Eind maart vloog daar ook al een auto uit de bocht. Afgelopen week riep de gemeente Den Bosch op om in die bocht een vangrail te plaatsen. Minister Harbers zei eerder dat daar geen geld voor is. De wapenstilstand in Soudaan is om middernacht met drie dagen verlengd. Het bestand werd donderdag afgesproken tussen het leger en de paramilitaire groep RSF... maar toch is er op veel plekken in het Afrikaanse land nog doorgevochten. De twee strijdende partijen beschuldigen elkaar van het schenden van de wapenstilstand. Het weer. Het is bewolkt, maar wel droog bij een graad of 6. Overdag veel bewolking, ook wat zon. In de middag in het binnenland kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 14 tot 19 graden. Vanaf dinsdag wordt het kouder.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 For the poor, no time to be thinking. They're too busy finding ways. ZFM. get to sleep. C-C-S-M. Thought the day you disappeared that it was over Didn't even hear you leaving Saw you with someone and thought that it was closure But you still tell me that you need me Baby, why, tell me why Can't you just Stop reminding me of when we said forever I know exactly what you're doing Or when you say you need to drop off all my sweaters It's just one of your excuses Baby, why the first Bye.